Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. RTL werkt voorlopig niet meer samen met Ali B. Het Openbaar Ministerie meldt dat er voor de tweede keer aangifte is gedaan in de zaak rond de Voice of Holland. De advocaat van Ali B zegt dat het ook dit keer om de rapper gaat. Volgens RTL heeft het stopzetten van de samenwerking niet met de aangifte te maken... maar zolang het onderzoek loopt werken ze niet met hem samen. Dit weekend kwam naar buiten dat er aangifte tegen Ali B. is gedaan vanwege grensoverschrijdend gedrag. Hij ontkent zelf dat hij iets strafbaars heeft gedaan. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van Boos. Die komen morgen met een uitzending over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. De Vrije Universiteit in Amsterdam doet onderzoek naar mensenrechten met geld van een Chinese universiteit. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Sommige hoogleraren nemen het op voor het beleid van China. Ze zeggen bijvoorbeeld dat Oeigoeren niet gediscrimineerd worden. En dat is opvallend. China gaat helemaal niet goed om met mensenrechten. Er is nog een minderjarige jongen opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam. Gistermiddag ging het mis. Een man van 29 uit Nijmegen werd neergestoken bij een ruzie en overleed later aan zijn verwondingen. Er werden direct twee jongens opgepakt. Vanmiddag kwam nummer drie erbij. En op meerdere plekken zijn waarschuwingen uitgedeeld in theaters en musea. Tientallen locaties gooien vandaag hun deuren open... omdat ze vinden dat ze gewoon veilig aan de slag kunnen. In dit museum in Haarlem werden vandaag als protest sportlessen gegeven... tussen de schilderijen neus in de suikerpot gevallen, laten we wel wezen. Het is natuurlijk fantastisch om op deze plek eh, een training te mogen, te mogen geven. Dat is echt een unieke ervaring. Ja, ik vond het echt eh, ja, heel bijzonder om te doen. En ik had het gevoel, dit kan veilig. Dus ik wil ook daaraan bijdragen. In Alkmaar is het Stedelijk Museum dichtgegaan na een officiële waarschuwing. Die werden ook uitgedeeld in bijvoorbeeld het Concertgebouw en de Kleine Comedy in Amsterdam. Het weer dan nog. Vanmiddag wat regen. 5 graden in Limburg en 8 in Friesland. Komende nacht trekken er buien over met in het binnenland wat hagel en natte sneeuw. Morgen begint de dag ook nattig. Het is een paar graden frisser dan vandaag.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 According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.htvi.com for more happy news. Thank you for joining us.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 Ali B zegt niets strafbaars te hebben gedaan. De Amsterdammer Ilias K. moet levenslang de gevangenis in... voor het aansturen van drie moorden in 2014. Bij een van de moorden was sprake van een vergissing... waardoor de onschuldige Stefan Eggermond om het leven kwam. En André Kats volgt bij sportkoepel NOC-NSF Maurits Hendricks op als directeur topsport. Hendricks verlaat NOC-NSF per 1 april. Kats is nu technisch directeur bij de Zwembond. Het weer vanavond trekt de regen naar het oosten weg en klaart het op.